zijn te hoge concentraties medicijnresten aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap Regge en Dinkel. De stoffen kunnen een gevaar vormen voor het milieu en de vissenpopulatie. Voor mensen vormt de vervuiling geen risico. In het water zijn resten aangetroffen van tientallen geneesmiddelen... die voorkomen op de lijst van de 50 meest voorgeschreven medicijnen in de regio. Dat zijn onder meer de ontstekingsremmer diclofenac... een diabetesmedicijn metformine en anticonceptiemiddelen. Spelers, begeleiders en supporters van het Nederlands elftal... hebben vlak voor het begin van de wedstrijd Nederland-Estland... in de Amsterdam Arena Jan Zwartkruis herdacht. Ze hielden een minuut stilte voor de voormalige bondscoach... die eerder deze maand op 87-jarige leeftijd overleed. Jan Zwartkruis was trainer van Oranje tussen 1976 en 1981. Hij leidde Nederland samen met de Oostenrijker Happel... naar de finale van het WK in 1978. Zwartkruis was geliefd vanwege zijn vriendelijke, menselijke en beschaafde aanpak van zijn spelers. Het weer, vannacht nemen de bewolking en de oostenwind nog iets verder toe. Het koelt af naar min 2 tot min 5 graden.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 Het fonds waarin investeerders kunnen bijdragen moet de basis worden voor de uitgifte van noodleningen. Het parlement heeft ook ingestemd met de invoering van maatregelen om een bankrun te voorkomen als de Cypriotische banken weer opengaan. Nog niet over alle onderdelen van het Cypriotische reddingsplan is gestemd. Waarschijnlijk gaat de stemming morgen verder. De Oosteinde Walborg Kliniek in Amsterdam is met onmiddellijke ingang gesloten. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg is de patiëntveiligheid in gevaar. De inspectie kwam in actie na een melding over een foute behandeling van de ziekte van Lyme. Bij een onaangekondigd bezoek constateerden inspecteurs vervolgens ernstige tekortkomingen. Het sluitingsbevel geldt in eerste instantie voor een week. Minister Schippers kan dat verlengen.